Dikter Hark met het NOS Journaal. Van de 19 doden die gevallen zijn tijdens de Love in het Duitse Duisburg... zijn er 16 geïdentificeerd. 12 zijn Duitsers, de anderen komen uit Nederland, Australië, Italië en China. Dat hebben de Duitse autoriteiten gezegd op een persconferentie. Slachtoffers zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Over de schuldvraag wilde geen van de aanwezigen op de persconferentie iets zeggen... omdat het onderzoek nog loopt. De meeste doden zijn gevonden op een taluut vlakbij een toegangstunnel... Er is veel kritiek op de organisatie vanwege het feit dat alle festivalgangers via de tunnel naar het terrein moesten lopen. Duits president Wolf heeft met ontzetting gereageerd op de tragedie in Duisburg. Sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en zei dat de oorzaak van de ramp tot op de bodem moet worden uitgezocht. De Taliban zeggen dat een van de twee Amerikaanse militairen die worden vermist is gedood. De anderen houden ze gevangen. Volgens Amerikaanse media hebben de Taliban aangegeven dat ze stoffelijk overschot willen ruilen voor gevangen genomen militairen. Militanten. De twee Amerikanen verdwenen vrijdag in de Oost-Afghaanse provincie Logar. Ze reden een gebied in dat in handen is van de Taliban. Volgens een Taliban-woordvoerder is een van beiden omgekomen in een aanval en is de ander gevangen genomen. Het Amerikaanse leger is een grote zoekactie begonnen. BP-topman Hayward stapt op. Volgens de BBC heeft hij met het olieconcern overeenstemming bereikt over zijn vertrek. Binnen 24 uur worden details bekendgemaakt, bijvoorbeeld over een financiële regeling. Het optreden van Hayward na de olieramp in de Golf van Mexico is zeer omstreden. Veel critici nemen het Hayward kwalijk dat hij de gevolgen van de ramp heeft onderschat. De Amerikanen vonden Hayward een arrogant, arrogant en incompetent. Volgens vooral zijn opmerking dat hij het wel erg druk had met het crisismanagement... zette kwaad in de Verenigde Staten. Het weer, toenemende bewolking in het oosten valt hier en daar een bui.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 that's enough for me. Took a loan on a house I own. Can't be a queen bee without I wanna buy you everything except it's poison. We can travel to Spain where the rain falls mainly on the Sounds cause it is.